Volgens de Duitse justitie vormen de zes een extreemrechtse terreurgroep... die in Duitsland aanslagen wilde plegen. In Den Haag is volgens Duitse media huiszoeking gedaan bij een man van 19, maar dat is niet officieel bevestigd. Er waren zelfs doorzoekingen bij een gevangenis in Zurich. Daar zit een Zwitser vast die wordt gezien als leider van de extreemrechtse groepering. Bij de invallen is niemand aangehouden. De eerste militairen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan zijn teruggekeerd naar Nederland. De 100 militairen waren gestationeerd in de provincie Kunduz. De missie eindigde op 1 juli, een jaar eerder dan gepland. De terugtrekking van de militairen gebeurt stap voor stap. Op 1 oktober moeten ze allemaal terug zijn. In Ochten bij Tiel zijn drie fietsers gewond geraakt bij een aanrijding met een motor. Twee slachtoffers raakten zwaar gewond en zijn op de plaats van het ongeluk gereanimeerd. Twee traumahelikopters zijn naar ochtend gevlogen om hulp te verlenen. Daar zijn al enkele ambulances om de slachtoffers te helpen. Voor het eerst hebben journalisten de VN-veiligheidsraad toegesproken. De vier riepen op tot een betere bescherming van journalisten in conflictgebieden. De afgelopen tien jaar kwamen meer dan 600 journalisten om bij het uitoefenen van hun werk. Alleen al in Syrië werden er vorig jaar 41 gedood. Nelson Mandela gaat volgens zijn dochter Sintzi opmerkelijk vooruit. Sintzi zegt dat haar vader gisteren televisie zat te kijken... en dat hij haar begroette met opgeheven hand. Mandela ligt al weken in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand werd meerdere keren omschreven als kritiek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist.